Van 12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De vluchtelingenroutes naar Europa zijn vaak gebruikt door islamitische staat. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Schoof. Volgens de NCTV zijn terroristen Europa binnengekomen en worden zij door IS aangestuurd. Schoof noemde geen cijfers of namen van landen. Een paar maanden geleden noemde hij het nog onwaarschijnlijk dat IS-terroristen meekwamen met de vluchtelingen. Hij zegt ook dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat terroristen nu een aanslag in Nederland voorbereiden. In nog eens zeven oude V&D-panden komt een warenhuis van het Canadese bedrijf Hudson's Bay. Dat heeft huurovereenkomsten getekend voor winkels in Amersfoort, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Haarlem, Leiden en Zwolle. De eerste panden gaan waarschijnlijk volgend jaar zomer open. In Zuid-Soedan wordt weer hevig gevochten. Vanochtend waren er explosies bij de VN-basis en de luchthaven van de hoofdstad Juba. Twee Chinese VN-militairen zijn om het leven gekomen. Andere VN-militairen raakten gewond. Gisteren zijn duizenden mensen Juba ontvlucht vanwege de gevechten tussen aanhangers van president Kier en zijn rivaal, vicepresident Machar. De VN-veiligheidsraad is bang dat het land afglijdt naar een nieuwe burgeroorlog. Nederland moet beter zijn best doen om beeldbepalende kerken te behouden, bijvoorbeeld als restaurant of boekhandel. Daarvoor pleiten D66 en de ChristenUnie. Ze vinden dat gemeenten, provincies, investeerders en het Rijk zo nodig meer geld op tafel moeten leggen. De komende tien jaar gaan er elke week gemiddeld twee kerken dicht, omdat het aantal gelovigen afneemt. Joop Alberda stopt per direct als technisch directeur van de zwembond KNZB. De Olympische Spelen zouden eigenlijk zijn laatste toernooi worden... omdat hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Maar Alberda gaat dus niet naar Rio. Hij noemt interne strubbelingen als reden. Alberda volgde twee jaar geleden Jacco Verharen op bij de zwembond. Het weer, eerst wat zon, geleidelijk meer stapelwolken... en vanmiddag in het binnenland een paar buien.